Uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Amerika is niet van plan om op korte termijn wapens te leveren aan Oekraïne. Dat zegt een topadviseur van president Obama tegen CNN. Al bevestigt hij wel dat alle opties nog eens worden bekeken. Gisteren zeiden functionarissen dat de VS wapens wil leveren... maar topadviseur Rhodes zegt dat dat niet de oplossing is. De berichten tonen volgens analisten de frustraties van Washington... over de voortdurende crisis in Oekraïne. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat iedereen met een persoonsgebonden budget zijn declaraties over januari mag insturen. Ook mensen die nog niet van de Sociale Verzekeringsbank te horen hebben gekregen dat hun papierwerk in orde is, kunnen geld declareren. De SVB handelt sinds januari de pgb's af, maar kan het werk niet aan. In Assen is een man overleden na een burenruzie. Drie mensen zijn aangehouden, het stel dat naast hem woont en hun zoon. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er was ruzie bij de woning. Daarop werd de man onwel en hij overleed in het ziekenhuis in Groningen. De buren worden ervan verdacht dat ze geweld tegen de Assenaar hebben gebruikt. D66 wil de spaarpot van de provincies gebruiken om de economie te stimuleren. Volgens partijleider Pechtold hoeven provincies geen enorme reserves aan te houden. Hij pleit voor duurzame investeringen, zoals een getijdencentrale op de Brouwersdam en betere fietspaden voor woon-werkverkeer in Utrecht. Bij het voormalige kamp Westerbork is de glazen overkapping onthuld van de commandantswoning. Het glas moet voorkomen dat de houten woning vergaat. Van het nazi-doorgangskamp is weinig meer over. Met originele stukken wil het centrum de herinnering aan de holocaust levend houden. Winterweer in de Verenigde Staten heeft aan zeker 10 mensen het leven gekost. Het noordoosten en midden van het land is voor de tweede keer getroffen door sneeuwstormen. De slachtoffers vielen onder meer door gladheid en bevriezing. De sneeuw neemt de komende dagen wel af, maar het wordt dan flink kouder.